Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De Taliban hebben de overwinning opgeëist in Afghanistan. Gisteravond hebben ze de hoofdstad Kabul ingenomen. Veel mensen zijn bang dat het land weer terug bij af is. Voordat de Amerikanen er in 2001 binnenvielen was de Taliban ook al aan de macht. Ze hielden het land aan strenge islamitische regels. Vooral vrouwen mochten niks. Niet werken, niet naar school en ook niet zonder een man over straat gaan bijvoorbeeld. Een woordvoerder van de Taliban zegt dat de situatie dit keer anders is, vertelt correspondent Alette André. Hij zegt dat dat nu wel zal mogen. Alleen de vraag is in hoeverre dat geloofd kan worden. Want uit de dorpen waar ze al langer opnieuw heersen en ook de nieuw veroverde plekken komen ja, hele andere verhalen. In Herat bijvoorbeeld, de derde stad die afgelopen week viel, melden vrouwen dat ze werden weggestuurd bij kantoren en bij de universiteit. Ehm, er zouden ook aankondigingen zijn gedaan dat jonge meisjes nu met strijders moeten gaan trouwen. Ehm, Ehm, en overheidsmedewerkers, kritische activisten, eh, ja, die zijn vermoord. Op het vliegveld in Kabul is het nu chaos doordat veel Afghanen het land proberen uit te vluchten. Het lijkt erop dat we voorlopig nog geen nieuw kabinet hebben. D66-leider Sigrid Kaag herhaalt in het AD nog maar eens dat ze niet meer wil samenwerken met de ChristenUnie. En een kabinet wil met VVD, CDA, PvdA en GroenLinks. Het roer moet om, zegt ze. Eerder liet de VVD al weten dat ze niet met en de PvdA en GroenLinks in een kabinet willen, omdat het dan te links wordt. Vandaag gaan de gesprekken over de formatie weer verder. De Nederlandse stranden zijn weer wat schoner. Afgelopen weken hebben vrijwilligers maar liefst 57.772 sigarettenpeuken opgeruimd. Het smerigst waren de stranden van Zandvoort, Noordwijk en Scheveningen. En er komen misschien wel minder boeken uit, want er is wereldwijd een groot tekort aan papier. Bij deze drukkerij in Amersfoort weten ze hoe dat komt. Het grote probleem is dat er afgelopen jaar enorm veel papiermachines omgebouwd zijn tot eh, kartonmachines, tot doosmachines. Waarom? om de bol.coms, de Alibaba's en al dit thuisbezorgwerk eh, te voorzien van eh, karton. We krijgen alles eh, in, in een kartonnetje aangeleverd tegenwoordig. En dat is enorm. Dat is echt enorm. Ja, normaal duurt het twee of drie weken voordat hij een bestelling papier binnen heeft. Nu kan dat wel vier maanden zijn.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 love. ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. ma mm, mm. Je veux le bifton, pas de Je veux le bifton, pas de Je veux le bifton, Ma trois fois canon 4-4. Fais-moi de la place, place. Soit tu me comprends, sinon tu tailles. Soit je me taille ou tu tapes. Au-dessus de la mêlée, pas de bad. Monsieur que vous en toi, tout déboule. Le bouquet trop t'es dans l'air, il est toc toc. Est-ce que tu pourrais m'étonner? J'sais pas si t'es en vrai me parle pas.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 Appelle-moi Cataléa, mais hum. Pour qui tu te prends, joie en toi tout débouler. Tu me parlais, j'ai vu tout là quoi je me mêle Je veux de l'air, avec toi je m'en mêle Alors de quoi je me mêle Tu fous la merde, non y'a pas de repère Chéri hmm. Chérie coco, fais-moi hum mm, mm. Je veux le bifton, pas de beau Chérie coco, veux ma photo Fais-moi hum mm, pas de beau Appelle-moi Catalina, mais à hum hmm. T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais Appelle-moi Catalina, mais hmm, hmm. pour qui tu te prends, joie en toi, tout début. Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de luchthaven van Kabul is een chaos ontstaan. Duizenden mensen proberen weg te komen nadat de Taliban de overwinning hebben uitgeroepen. Er zijn inmiddels ook Nederlanders uit Afghanistan gehaald. Dat is gebeurd met een Oekraïns vliegtuig. In Haiti zijn al bijna 1300 doden geteld na de zware aardbeving van dit weekend. Er worden ook nog veel mensen vermist. En vandaag wordt ook nog eens een tropische storm met veel regen verwacht. Groningers vragen in een paginagrote advertentie in de kranten... aandacht voor de problemen in het aardbevingsgebied. De aardgaswinning heeft Nederland miljarden opgeleverd... dus lost de problemen in Groningen net zo royaal op... schrijft de Groninger Bodembeweging. Het weer, het wordt onstuimig vandaag met buien en veel wind. Vanmiddag wordt het hooguit 18 graden. goodbye give up on the dreams inside our hearts. If you wanna see the light, you need the dark. So live in the moment. We gotta hold on tight. Don't wanna let the rain put down our fights.